Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen geen stembureaus in gevangenissen. Een belangenorganisatie voor gedetineerden was naar de rechter gestapt. Mensen die vastzitten kunnen nu alleen iemand anders voor hen laten stemmen. Maar dat levert problemen op. Zo moeten ze er maar op vertrouwen dat degene die ze gemachtigd hebben... ook echt op diegene stemt die ze willen. De rechter heeft nu bepaald dat er voorlopig niks verandert. Het kabinet moet opnieuw kijken naar een wetsvoorstel, vindt de Raad voor de Rechtspraak. Het gaat om een wet die ervoor moet zorgen dat mensen als ze een foutje maken bij het aanvragen van een toeslag, ze minder hard gestraft worden. De wet klopt nu niet, vindt de Raad. Er staat bijvoorbeeld niets in over of je na zo'n fout geld terugkrijgt. Zo'n vergissing in de aanvraag kan oplopen tot duizenden euro's die iemand moet terugbetalen. Nog minder dan twee weken tot de verkiezingen. Dit keer met nieuwe partijen, nieuwe lijsttrekkers en sowieso ook een nieuwe premier. Maar er zijn heel veel mensen die daar niets over te zeggen hebben. Dat is al jaren in discussie. Moeten jongeren van 16 en 17 niet ook kunnen stemmen? Ik zou wel willen stemmen nu. Ja hoor. Zou je al weten op wie je wil stemmen? Mm, nee, dat niet helemaal denk ik. Ik vind wel wanneer je ouder bent dat je meer een soort van inzicht hebt over het stemmen en over verschillende partijen. Dus ik begrijp wel dat het echt vanaf je 18e is en niet vanaf bijvoorbeeld 16e. Dat laatste, daar is deze deskundige het niet mee eens. Het verlagen van de stemgerechte leeftijd is belangrijk. Allereerst omdat jongeren gewoon andere zorgen over de toekomst hebben dan ouderen en die mogen gehoord worden. Maar ook omdat we weten dat als je de stemgerechte leeftijd verlaagt, dat jongeren dan vaker gaan stemmen en ook meer interesse in politiek ontwikkelen. Er zijn steeds meer partijen voor het verlagen van de stemleeftijd. Het gaat om PvdA GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en Volt. Opvallend, meer dan de helft van de 16- en 17-jarigen vindt het juist een slecht idee. Het weer dan nog, ook vanavond buien. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 5. Morgen eh, weinig verandering, een wisselvallig dagje, dan zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het begint in Noord-Holland ook langzaam maar zeker drukker te worden. De meeste vertraging daar nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevaar en Sveen rijdt het langzaam over 13 kilometer en dat kost je een kwartier. De A7, Zaanstad richting Hoorn. Daar 14 kilometer file voor afrit Avenhoorn en de vertraging is 20 minuten.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 Oh, oh, Sheila, you know I want to be the only one. Oh, baby, understand that I want to be the only man. But it seems getting too hard, and I think I'll start to have my own fun. Oh, baby, plain to see that you feel You think you're me Well, honey, baby, just wait and see And we say, oh, oh, Sheila Let me love you till the morning say, oh, oh, Sheila You know I want to be the only one for her uh, baby, it's one, two, three Honestly, uh, I want to deal, deal, deal.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 De Saxion Hogeschool in Enschede heeft docent Jasper Rekers ontslagen... voor het versturen van hatelijke anonieme tweets naar politici. Rekers staat dertiende op de kandidatenlijst van BBB... Eerder beloofde hij al zijn zetel niet in te nemen als hij wordt gekozen. Er komen geen stembureaus in gevangenissen. De belangenorganisatie van gedetineerden wilde dat... en had daarom een kort geding aangespannen tegen de staat... maar de rechter in Den Haag heeft de eis afgewezen. Het weer vanuit het westen trekken buien het land in.